omdat minister Kamp een advies van het staatstoezicht op de mijnen naast zich neerlegt... Kamp wil de gaswinning bij Loppersum de komende jaren met 80% verminderen. Actievoerders zijn bang dat dat geen oplossing is... omdat de gasvelden met elkaar zijn verbonden. In Zuid-Soedan heeft het regeringsleger de strategische stad Bor heroverd. Volgens een regeringswoordvoerder hebben militairen zo'n 15.000 opstandelingen verjaagd uit de stad. De berichten worden niet bevestigd door de rebellen. De gevechten in Zuid-Soedan begonnen vorige maand nadat de president had gezegd dat zijn tegenstander een staatsgreep wilde plegen. Bij gevechten zijn vermoedelijk duizenden mensen om het leven gekomen. Nederland en Duitsland hebben afspraken gemaakt om mestfraude te bestrijden. Ook illegale handel in antibiotica en hormonen in de veehouderij zullen gezamenlijk worden aangepakt. Dat heeft staatssecretaris Dijksma afgesproken met de Duitse deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saxen. Om in kaart te brengen hoeveel mest er naar Duitsland gaat... worden vrachtwagens verplicht uitgerust met GPS-systemen. De ambassadeurs van de vrijheid zijn bekend. Het zijn singer-songwriter Douwe Bob, rapper Gers Pardoel en rockband Kensington. Ze geven op 5 mei door heel Nederland optredens op bevrijdingsfestivals. Daarnaast roepen ze bezoekers op om stil te staan bij vrijheid en onvrijheid in de wereld. De Nederlandse hockeyers hebben in India de eerste World League gewonnen. Oranje won van Nieuw-Zeeland met 7-2. Dit is de eerste hoofdprijs voor de hockeymannen sinds de Europese titel in 2007.